is Rashid Finch met het NOS-journaal. Protesten in Afghanistan tegen het verbranden van een Koran hebben opnieuw geleid tot geweld. Daarbij vielen in Kandahar gisteren 10 doden en 83 gewonden. En in Kabul was een zelfmoordaanslag op een NAVO-basis. Daarbij raakten drie soldaten gewond. De protesten begonnen vrijdag. Toen werd in Mazari Sharif een VN-complex aangevallen... waarbij zeven VN-medewerkers werden gedood. De betogers zijn woedend omdat een dominee in Florida vorige week een Koran verbrandde. De Amerikaanse president Obama heeft die verbranding scherp veroordeeld, noemt het extreme intolerantie. Obama veroordeelde ook de moorden in Afghanistan, volgens hem een belediging van menselijk fatsoen en waardigheid. Bonaire heeft een nieuwe coalitie. Er was precies een maand nodig om tot de samenwerking te komen. Dit is de eerste coalitie sinds de Nederlandse Antillen in oktober de status van bijzondere gemeente van Nederland kregen. De coalitie bestaat uit drie partijen die vijf van de negen raadzetels bezitten. In de oppositie zit alleen de voormalige regeringspartij UPB. Maandag worden de wethouders van Bonaire beëdigd. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines houdt voorlopig 79 Boeing 737 aan de grond. Ze worden gecontroleerd omdat in een van de toestellen een gat in de cabine zat. Dat toestel moest gisteren een noodlanding maken in de VS. De Boeing was met 118 passagiers onderweg van Phoenix naar Sacramento toen plotseling de druk wegviel en de zuurstofmaskers tevoorschijn kwamen. Door de inspectie van de Boeings uit de vloot van Southwest Airlines worden dit weekend ongeveer 600 vluchten geannuleerd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 嗯。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 我主宰。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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 van Zandvoort, op 106.9 FM.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 troubled drive.